My hat is off, won't you stand up and take live in Zandvoort. Let's En jij bent erbij. with it, love. Ik heb je aan? Ehm, ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om?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 Bij een ernstig vliegtuigongeluk in India zijn mogelijk zo'n 160 doden gevallen... Bij de landing in de stad Mangalore in het zuiden van India schoot het toestel van Air India door, waarna het in stukken brak en in brand vloog. Aan boord waren ruim 160 mensen. Volgens Indiase functionarissen zijn er zes overlevenden. Gevreesd wordt dat de andere inzittenden zijn omgekomen. Omdat de luchthaven in een vallei ligt, kunnen hulpverleners moeilijk bij de plek van het ongeluk komen. Het toestel kwam uit Dubai. Wat er precies is misgegaan bij de landing is onbekend. Evenals de nationaliteit van de slachtoffers. Vluchten tussen het zuiden van India en Dubai zitten over het algemeen vol met Indiase gastarbeiders die in Dubai werken. Er komen zwaardere sancties voor EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Dat hebben de Europese ministers van Financiën afgesproken. Hoe de sancties er precies uit gaan zien, wordt later besloten. Minister De Jager ziet niets in het plan om euro-obligaties uit te geven... waarmee noodlijdende landen makkelijker aan geld kunnen komen. Volgens hem is er dan geen prikkel meer voor die landen om te bezuinigen. De eerste week van de eindexamens heeft een record aantal klachten opgeleverd. Het landelijk actiecomité scholieren, het LAX, kreeg tot nu toe bijna 70.000 meldingen binnen. Het HAVO-examen Nederlands leverde verreweg de meeste klachten op. De eindexamens duren nog anderhalve week. Een Amerikaanse jongen van 13 heeft als jongste bergbeklimmer ooit de top van de Mount Everest bereikt. Hij deed dat samen met zijn vader, zijn stiefmoeder en drie Nepalese Sherpa's. Eerder, eerder beklom hij al de hoogste bergen van alle andere werelddelen. Tot nu toe was een 16-jarige jongen uit Nepal de jongste beklimmer van de Mount Everest. Het weer, eerst nog kans op enkele mistbanken, maar die verdwijnen snel weer.